Dat heeft Scheringa laten weten aan bestuur en directie van AZ. Scheringa is 16 jaar voorzitter geweest van de Alkmaarse voetbalclub. Het afgelopen seizoen was voor Scheringa de kroon op zijn werk. AZ werd landskampioen. Hij voelt zich gedwongen zich terug te trekken door de situatie rond DSB. Het concern ging onlangs failliet. In een reactie zegt de directie van AZ dat het besluit van Scheringa wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Gezien de omstandigheden is dit echter de beste oplossing, zegt AZ in een persbericht. Schiphol begint een proef met automatische grenscontrole aan de hand van gezichtsherkenning. Het vliegveld hoopt met de proef de lange rijen bij de paspoortcontrole te verkorten. Europeanen met een biometrisch paspoort kunnen vanaf volgend jaar een document door een apparaat halen dat de gegevens uitleest. En vervolgens wordt er van de reiziger een foto gemaakt en die wordt vergeleken met de biometrische gegevens die in het paspoort staan, zoals gelaatstrekken. De proef met automatische grenscontrole geldt voor Europeanen die reizen naar een land buiten het Schengengebied. De Aziatische economie groeit sneller dan verwacht en herstelt ook sneller van de crisis dan het Westen. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds. Het Aziatische herstel rust volgens het IMF op twee pijlers. Flinke overheidsuitgaven en het aantrekken van de wereldhandel. Ouders die hun kinderen willen helpen bij het kopen van een huis... moeten 50.000 euro belastingvrij kunnen schenken. De regeringspartijen steunen een voorstel daartoe van het CDA-Kamerlid Omzicht. Hij dient het plan vandaag in als in de Tweede Kamer wordt gepraat...